Goedemorgen, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lijkt erop dat de Taliban nu echt heel Afghanistan hebben ingenomen. Er was nog één deel niet in handen, de Pansiervallei. Maar ook op die plek lopen de strijders nu rond, zegt persbureau Reuters. In de vallei wonen veel mensen die zich tegen de Taliban verzetten, vertelt correspondent Aletta André. Zoals dus als de Taliban die mensen eronder kunnen krijgen, dan toont dat veel macht. En dan hebben ze echt over het hele land de macht nu, eh, wat ze eerder nooit hadden. De Taliban zouden nu dus in heel Afghanistan de baas zijn. Waarschijnlijk maken ze binnenkort hun officiële regering bekend. Als het aan het OMT ligt, moeten de coronaregels op scholen wat soepeler worden. Nu moet een hele klas thuisblijven als één kind positief is getest. Maar wat het OMT betreft hoeft dat binnenkort alleen nog als leerlingen in nauw contact zijn geweest met een besmet kind. Zijn veel scholen blij mee, want sinds de start van het nieuwe schooljaar zijn al heel wat klassen naar huis gestuurd. Het was één groot oranje feest gisteren in Zandvoort. Max Verstappen won de Formule 1 race voor eigen publiek. Zijn fans hadden dus een topdag. Er was wel kritiek op de mensenmassa's rond het circuit. Maar volgens de burgemeester van Zandvoort was het met de drukte uiteindelijk goed geregeld. Van eh, alle mensen die naar Zandvoort zijn gekomen is 98% ehm, per trein, fiets of lopend hier naartoe gekomen. Ehm, en tegelijkertijd hebben we ook geconstateerd dat nou, na even wat aanloopdingen op vrijdag... dat op het terrein eh, na eh, goede van, eh, van de organisatie daar ook echt eh, ja, een beheersbare situatie was. Ook de organisatie van de Formule 1 is tevreden. Als het goed is, wordt er ook de komende twee jaar nog gereest. En als Max zo doorgaat, waarschijnlijk nog wel langer, zegt de organisatie. Vinden deze Zandvoorters geen probleem. Super, ik ben zo blij. Ik ben zo trots op Max, op Zandvoort, op Jan Lammers. Super, ik ben heel blij dat ik hier woon, dat ik hier mag wonen. Ja, ik denk zo gebeurd is, uh, ja, het is gewoon niet te geloven. Dan nog het weer. Het wordt vandaag wat minder zonnig dan afgelopen weekend, maar het blijft wel droog en het wordt een graad of 23. ZFM, Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het langzaam rijden op de A10 de ring Amsterdam. Knopend Amstel richting knopend Koenplein. Loopt daar een zwaan langs de weg. Tussen knopend Amstel en Amsterdam Slotervaart heb je zo'n 10 minuten vertraging. Tussen Uitgeest en Alkmaar rijden geen treinen door een kapotte bovenleiding. Hou daar rekening met extra reistijd.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 Op online beelden zijn strijders te zien bij de poort van de gouverneurswoning. Of de leider van het verzet Massoud nog in de vallei is, is niet bekend. Het demissionaire kabinet heeft plannen klaar liggen om honderden boeren te onteigenen... om zo de stikstofuitstoot snel naar beneden te krijgen. Mogelijk worden boeren gedwongen hun grond te verkopen aan de overheid. De stijging van de huurprijzen in juli was de kleinste sinds 1960. Gemiddeld stegen de huurprijzen met 0,8 ten opzichte van juli vorig jaar. Door de coronacrisis was er speciale regelgeving en mochten de huurprijzen een jaar lang niet omhoog. Het weer, eerst nog kans op mist, daarna zonnig en het wordt vandaag maximaal 25 graden. I demand man them a say them Niceness on with the girl them a wear. I demand man them a say you gone clear. Sweetness look on the girl them dress. I them say them Niceness on with the them the man love only girl them, love only girl them, whiny, whiny, whiny. Love only girl hem love only girl them, love only Follow me love only girl them, love only girl them, jumping, jumping, Love only girl them, love only girl them, all of the girl follow me, Sweet, Was my sweet, sugar, follow.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 I will lift you up, we can tear it up, feel the love around when sun comes down. People give it we are rising up like the sun. So time has come to gather the rainbow colors. Open up your heart, you will see we can. Hold on, hold on. hold on. The road is clear. So gather all your friends around and take them one by one by the hand to a peaceful, loving place. Keep on living up, we we're rising up like the Don't be shy, shy, shy.